Kirsten Klomp met het... En de 20 belangrijkste industrielanden, de G20, gaan maatregelen nemen tegen brievenbusfirma's en tegen landen die de internationale regels negeren. De ministers van Financiën namen een plan over om automatisch financiële gegevens uit te wisselen. Dat plan is opgezet naar aanleiding van de onthullingen uit de Panama Papers over belastingontwijking in belastingparadijzen. In 2006 hadden Nederlandse spaarders omgerekend bijna 4 miljard euro bij Zwitserse banken staan. Blijkt uit gegevens die het ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in handen heeft gekregen. Het is niet bekend of er sprake is van belastingontduiking. De Duitsers stellen de gegevens beschikbaar aan de Nederlandse fiscus, zodat hij dat kan uitzoeken. Venezuela gaat de klok een half uur vooruitzetten, zodat het land weer in dezelfde tijdzone ligt als Havana en New York. President Maduro schaft het half uur tijdsverschil met de omliggende landen weer af... vanwege de energiecrisis in het land. Hij hoopt dat de Venezolanen minder elektriciteit zullen gebruiken... voor bijvoorbeeld lampen in airco, als het s'avonds langer licht is. Om het energietekort tegen te gaan gaf hij ambtenaren eerder al een extra dag vrij... en riep hij vrouwen op minder de föhn te gebruiken. De nieuwe tijd gaat in op 1 mei. Het kunstwerk uit de vertrekhal van vliegveld Zaventem, dat zwaar beschadigd raakte bij de aanslagen vorige maand, wordt niet hersteld. Het gehavende beeld moet onderdeel worden van een herdenkingsplek. Daarvoor wordt het beeld naar een andere plek op de luchthaven gebracht, zodat reizigers niet constant herinnerd worden aan de aanslagen. Door de kracht van de explosie drongen bouten uit de bommen diep door in het brons van het kunstwerk.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 Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Haar vader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 wanting you and no one else. You got me wrapped up. Cause time takes what love heals. that I've torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love that I feel whenever you. 在夜里。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 I'm alright when she's awake. I'm up all night, but nothing really matters. Nothing really matters. Oh.